En verder ook nog wat opnames uit latere jaren. Met andere woorden, een trip down memory lane. Wie komen er vanochtend zowel voorbij? Nou, Oscar Peterson, Cannonball Adderley, Ray Brown en zijn trio... de Bates Brothers, Carmen McRae en de Dave Brubeck Quartet het Rob Matna trio, Benny Gardner, Charles Mingus, het Wessel Ilko combo, omdat het vandaag zijn geboortedag is, en nog vele jazzmuzici meer. Dus, relax, schenk nog een kop koffie in en geniet de komende twee uur weer van een gevarieerd jazzprogramma. Ik begon het programma met een opname van The Highlows met Autumn in New York het komt van hun eh, LP The Columbia Years. En het was een opname van 17 december 1956. En u hoorde de stemmen van Bob Morse, Bob Strazen, Clark Burroughs en Gene Perling. Deze laatste was later ook de founder, de oprichter van de Singers Unlimited. En eh, de bandleader eh, op deze opname was Claire Fisher... door Cor Bakker zeer eh, bewonderd. Hij heeft er ook nog bij hem gestudeerd. Goed, genoeg gepraat. We gaan door met een opname uit 1956, wederom. Deze keer opgenomen in Los Angeles. En wie horen we? We horen Oscar Peterson op piano... Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en Buddy Rich op drums. Ik komt van de LP Oscar Peterson Plays Count Basie. Luistert u naar Blues for Basie. Ja, Oscar Peterson met Blues for Basie. <clears throat> We gaan eh, over naar Ben Webster. En die wordt alweer begeleid door Oscar Peterson. En Herb Ellis op gitaar en Ray Brown op bas. In dit geval Stan Levy op drums. Een opname uit 1957 op Capitol. Het kwam van de eh, LP van Ben Webster, Soulville. En het is de bekende standard Making Whoopie. klank van Ben Webster op tenor met Making Whoopee. Eh, we gaan naar Nederland, ook jaren 50, de tijd van eh, Jazz Behind the Dikes. Dat was eh, in de eerste helft van de 50e jaren een, ongeweld, een geweldig succes... met tal van Nederlandse jazzartiesten die na de Tweede Wereldoorlog kwamen opzetten. Zo ook pianist Rob Matna van de uh, eh, verzamel-cd. Ik heb er een aantal van Jazz Behind the Dikes. Eh, luisteren we naar het Rob Matna trio. Die hier wordt begeleid door Dick Bezemer op, en Wessel Ilke op drums. Wessel Ilke, ik zei het al, wiens verjaardag het vandaag is, 1 december. <clears throat> en eh, Wessel was getrouwd met Rita Reis... maar een vervent waterskier wat hij in Loosdrecht deed. Eh, heeft daar ook nog eens een keer een behoorlijk ongeluk gehad. Verkeerd op het water terechtgekomen. En een tijd later openbaarde zich een eh, behoorlijke hersenbloeding... waar hij uiteindelijk op 33-jarige leeftijd eh, aan overleden is. jong dus, naar de hand, we kennen het verhaal allemaal... is Rita hertrouwd met Pim Jacobs die zij ook weer jaren overleefd heeft. Goed, terug eh, naar het Rob Matna trio. Dat was toch een tijd dat eh, Nederlandse jazz eh, werkelijk de pan uitswingde. Iets wat we tegenwoordig, we gaan later na de hand hier in het programma de Bates Brothers draaien. we hebben hier jazz in Zandvoort, dus jazz is nog steeds springlevend. Maar we gaan dus nu even terug naar een opname van 17 januari 1955 het Rob na trio met All Gods Chillen. En dat was de verkeerde, maar hier komt de goeie. En dat was het Rob Matna Trio uit 1955. We schuiven even behoorlijk wat door in de tijd en komen dan uit in 1997. Een opname gemaakt in de Avatar Studios in New York City. En wie spelen daar? Diane Kroll, vocal en piano. Russell Malone, gitaar en Paul Keller, bas. Eh, zij nam, Diane nam op daar het, eh, de CD All For You, A Dedication to the Nat King Cole Trio. Eh, allemaal nummers staan erop die ook in dat tijd door Nat King Cole zijn gezongen. Eh, ik zocht van deze cd uit Baby Baby All The Time. I had a man, and he was right for me. Kind of curly hair, eyes so soft and true that you couldn't help but care when he looked at you. take my hand, but I push him away. met Baby Baby All The Time. Eh, we gaan eh, even een sprong maken in de 21ste eeuw. Een opname uit 2007. Uh, eh, Monty Alexander was op dat moment in Europa... en <clears throat> is toen de MPS-studio's in, ingetrokken in Duitsland. Om in Wielingen is dat. Om daar een hele serie cd's op te nemen. Eh, en de bezetting op al die cd's was Monty Alexander op piano... Ernst Wrangling op gitaar... Eugene Wright eh, op drums... Eh, en dan hebben we nog Duffy Jackson, sorry, Duffy Jackson op drums, Eugene Wright op bas en Charles Campbell op sommige nummers op conga's. Die hele serie van vier cd's heette Alexander the Great Monty Swings on MPS. En ik draai daarvan een eh, bekend nummer... wat ook door Oscar Peterson bekend is gemaakt... maar hier in de uitvoering van Monty Alexander... Soft Winds. En dat was het Monty Alexander Trio. Geen applausje waard, zou ik zeggen. Dan eh, heb ik eh, hier klaarstaan een opname van Julian Cannonball Adderley. Een opname uit eh, april 1959, opgenomen in New York. En <clears throat> het komt van de LP Cannonball Takes Charge. Ik heb eh, een keer in een vlakwinkel in Spanje een hele serie eh, van eh, Julian Campbell Adderley uit die jaar op de kop getikt, zo'n box. En dit is een van de cd's uit die box. Waar we Julian horen op altsax natuurlijk. Winton Kelly op piano. Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums. Een hele mooie bezetting dus. en wat er gespeeld wordt is het nummer Poor Butterfly. Paul Poor Butterfly. We gaan weer wat Nederlands draaien. Ik heb ook zo'n verzamelbox getiteld de Rita Reis Story... waar eh, zeg maar een, een eh, selectie is gemaakt van alle LP's en CD's die Rita heeft uitgebracht. Eh, dit is een opname van de tweede CD uit uw box, Songs of a Lifetime. En Rita die wordt hier begeleid door haar vaste trio haar man Pim Jacobs op piano, Wim Overgouw op gitaar en broer Ruud Jacobs op bas. Een opname van 5 januari 1965. Rita Reis zingt Waltz for Debbie. manipulated by dolls and clowns and the prince and the big purple bear. Liz, my favorite girl, unaware of the worried frowns that we weary grown ups always. silent music, songs that are spun of gold somewhere in own little head. One day, all too soon, she'll grow up and she'll leave her dolls and a prince and a silly old bird. they whisper goodbye. They will miss her, I fear, but then so will I. In her own sweet world, populated by dolls and clowns and the prince and the big purple bell leaves my favorite girl unaware of the worried frowns that we weary grown-ups always in the sun she dances to silent music songs that are spun of gold somewhere in our own little head. One day, all too soon, she'll grow up and she'll leave her dolls and her prince and her silly old bear. When she goes, they will cry as they whisper goodbye. They will miss her, I fear, but then so will. They will miss her, I fear, but then so will. I... Ja, Rita Reis, prachtig gezongen deze wals. Eh, nu we toch Nederlands draaien, even een reminder. 8 december, volgende week zondag, vindt er weer om half drie in eh, Nieuw Unicum in Zandvoort een Jazz in Zandvoort concert plaats. Onder de titel Eva sur scène, tribute to Django Reinhardt. En daar treden op eh, Eva Scholte, zang, Thomas Baggerman gitaar, Max Baggerman gitaar en Remy Dielemans bas. En u ziet het al met twee gitaren. Dat wordt dus inderdaad een tribute to Django Reinhardt. Ik eh, hoorde dat er nog een paar plaatsen over zijn. Niet veel, het is bijna uitverkocht. Dus degene die een prachtige eh, tribute willen horen... aan de grote meestergitarist Django Reinhardt... haast u naar de website van Jazz in Zandvoort... om nog een laatste kaartje te bemachtigen. Wij gaan inmiddels door met Ray Brown. Ray Brown heeft natuurlijk heel veel opnamen gemaakt als sideman van Oscar Peterson. Maar heeft ook een behoorlijk grote serie eigen cd's eh, opgenomen. en wel met eh, dan meestal niet Oscar, maar met Gene Harris op piano. Een van mijn favoriete pianisten naast Oscar Peterson. En de bekende Jeff Hamilton op drums. Met dat trio heeft hij ook een hele serie cd's opgenomen. Dit is een opname op Concord uit 1991. Eh, de cd is getiteld Three Dimensional. En het is een standaard eh, bekend geworden door Frank Sinatra... maar hier in de uitvoering van Ray Brown Trio... Nancy with the Laughing Face. Brown, Nancy with the Laughing Face. ZFM Jazz. En dan gaan we door met een eh, hele leuke opname. Eh, namelijk op 6 september 1964 kwamen bij elkaar in de Basin Street Club in New York City... Carmen McRae, de zangeres, en het Dave Brubeck Quartet. Met Dave natuurlijk op piano, Paul Desmond op alt, Gene Wright op bas en Joe Morello op drums. Van die opname werd een eh, album uitgebracht, dat heette Take 5. En van dat album draai ik There'll Be No Tomorrow. No matter how we pretend, tomorrow brings sorrow and loneliness without end. Darkest night palest moon. Dreaded dawn comes far too soon. Sweet sorrow, tomorrow this magical spell. There'll be no tomorrow. So kiss and whisper farewell. Partings are. kiss vond dit wel een ontzettend mooie ballad. Heel gevoelig gezongen door Carmen McRae... en heel subtiel begeleid door het kwartet van Dave Brubeck. Eh, vanwege zijn verjaardag eh, heb ik nu klaarstaan weer... het Wessel-Ilke-combo. Met eh, Ado Broodboom op trompet... Karel Rijs op altsax... Toon van Vliet op tenor en daar zijn ze weer Pim Jacobs op piano, Ruud Jacobs op bas. En Wessel natuurlijk op drums. Maar niet alleen op drums. Dit is denk ik de enige opname, ook weer van Jazz Behind the Dikes overigens. Dit, eh, dit geval part 2, de tweede cd die daarvan is uitgebracht. En daar hoor je Wessel ook als vocalist, als zanger. Heel grappig. Voor de rest heb ik alleen maar opnames waar hij drumt. Maar hier zingt hij ook. Eh, het is een opname van 5 juni 1957. En eh, hij zingt allemaal eh, kinderwijsjes. althans, de, de, eerste paar regels daarvan. En daarom is dit nummer ook getiteld School Days. De Wessel Ilke Combo. days. Now reading and writing in the arithmetic. Taught to the tune of the hickory stick. You were my gal in calico, and I was your silly, bashful beau. Mary had the lamb, his fleece was white as snow. Now Mary had a little lamb, his fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, that lamb was sure to go. Humpty, Humpty Dumpty sat up on the wall. Now Humpty Dumpty on the wall. Humpty Dumpty had a fall. All the king's horses and his men couldn't put Humpty back again. Simple, simple Simon, go into the fair. Now simple Simon met the pieman going to the fair. Said simple Simon to the pieman, let me taste your rare. little Peter was a pumpkin eater. Now Peter, Peter, pumpkin eater, had the wife and couldn't keep her. Put her in a pumpkin shell, and there he kept her very well. A ring around the roses, pocket full of poses, rice, only rice, ripe you weeping eyes. This walking, sitting, and stomping, turn to the east, turn to the west. This walking, sitting, and stomping, turn to the one and have a little fun going and out. the window, go in and out the window, go home and get your dinner, and hurry back to school. Shabbat up, dilly bad up, boo doo boo doo boo doo boo nou, Ilke, daar werd nog geswingd ook weer in die vijftiger jaren. Net als tegenwoordig trouwens. <clears throat> Want de jazz blijft attractief, een prachtige muzieksoort. En eh, hier in Zandvoort zijn de concerten bij Jazz in Zandvoort... daar ook het levende bewijs van de laatste jaren. Iedere voorstelling weer uitverkocht. Het loopt eh, tegen 11. Dat betekent dat ik het laatste nummer ga draaien voor de klok van 11. Maar ik hoop natuurlijk u dadelijk weer aan uw toestel te treffen... voor deel 2 van Jazz in Zandvoort. Voor het laatste nummer heb ik Uitgekozen van het album Benny Carter voor, Benny Carter voor Montreux 77, het jazzfestival daar. Waar we op dit album Benny horen, dan weer op alt en dan weer op trompet. Ray Bryant op piano, Niels Henning Ørsted Petersen op bas en Jimmy Smith op drums. Een weer bekend nummer, maar nu interpretatie van Benny Carter on Green Dolphin Street tot na 11 uur.